طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد uh, hoofdstuk 28 جوازم الفعل المضارع onder دير 1 الأدوات التي تجزم فعلا واحدا waar gaan we het hier over hebben we gaan het hebben over de حروف of de uh, oorzaken die ervoor zorgen dat الفعل المضارع مجزوم wordt Want het hoeft niet altijd horof te zijn. Het hoeft niet altijd horof te zijn. Zoals we zullen zien. We hebben ieder een aantal van die horof gezien. En vandaag gaan we het over de rest. Het over de rest hebben. Kijk, we hebben lem gehad. We hebben la en nahiya gehad. En we hebben in ashartiya gehad. Die ervoor zorgt dat twee fi'al mudari' mansoob worden. Vandaag gaan we het over de rest hebben. Begin met al-adawat die tajzimu fi'lan wahidan. Dus de gereedschap die ervoor zorgen dat één fi'l mudari' dat één fi'l mudari' majzoom wordt. En in het tweede onderdeel gaan we het hebben over de gereedschappen of de factoren die ervoor zorgen dat twee af'al mudari' majzoom worden. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا الأمثلة voorbeelden كبر الغلام ولما يتهذب ذهب الرسول ولما يعد بنى الأمير قصرا ولما يسكنه طاب الزرع ولما يحصد لتجتنب هتموت زين لتجتنب جوج الباء die heeft die fetha, dat is een drukfout, dat moet een sukoon zijn. لتجتنب كثرة المزاح ليفتح علي النافذة ليتقن كل إنسان عمله ليوقر صغيركم كبيركم طيب نيو ايفيد فرطالين كبر الغلام ولما يتهذب تيكن ذات De jongen is groot, is oud geworden, maar hij is tot nu toe nog niet beleefd. Hij is niet beleefd tot de tijd van dat ik nu spreek. ذهب الرسول ولما يعد. De boodschapper is gegaan en hij is nog niet teruggekomen. بنى الأمير قصرا ولما يسكنه. De prins heeft een paleis gebouwd en hij, hij, heeft nog niet, hij is nog niet ingetrokken. Hij is nog onbewand. En al rasool hier, ik zie daar iemand zeggen, ah, sallallahu alayhi wa sallam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh trouwens. Want al-Rasul hier betekent de boodschapper. En de boodschapper, dat is iemand die een boodschap overbrengt. Het hoeft niet, het hoeft niet per se uh, uh, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam bedoeld te worden. Eh, hoe is het geluid nu? Is het nog steeds goed? Ik heb wat veranderd. Eh, eh, Tabe az-zar'u walamma yuhsad. Nee, maar de boodschapper hier eh, wordt bedoeld daarmee iemand die je een boodschap meegeeft. Dat hoeft niet een boodschap van Allah Ta'ala te komen. Dus als ik iemand stuur naar iemand anders om een boodschap over te brengen, dan is hij mijn rasool. Dan is hij mijn boodschapper. En pas als we zeggen Rasulullah, of al rasool eh, in een context van waaruit we begrijpen dat het de profeet Mohammed sallallahu alaihi sallam wordt bedoeld, dan is het wat anders. Eh, taba zar'u walamma yuhsad. De oogst of de, wat gezaaid is, is uh, rijp geworden, maar die is nog niet geoost. Geoogst nog niet geoogst. En dan, tweede kolom. kathrat al mizah. Je moet eh, de, het overdrijven in grappen maken, moet je vermijden. Dus vermijd het overdrijven in grappen maken. لِيَفْتَحْ Aliyun النَّافِذَةَ Laat Ali, nafida. dus de, het raam, openen. liyutqin كل إنسان عمله laat een ieder, ieder persoon zijn werk goed doen ليوقر صغيركم كبيركم laat uh, de jonge uh, persoon de oude respecteren. Dit zijn de voorbeelden. Nu ga ik even naar de uitleg. Al-Bah. تقدم لنا في الجزء الأول أن لم ولا الناهية تجزمان فعلا مضارعا واحدا We hebben gezien in deel 1 van Kitab al-Nahl al-Wadih dat de huruf lam en la en nahiya die zorgen ervoor dat el fi'al al-mudari' één fi'al al-mudari' مجزوم wordt. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول En nu gaan we de rest van de gereedschappen die hetzelfde doen als lem wala الناهية إذا بحثنا في الأمثلة الأربعة الأولى وجدنا أن المثال الأول يدل على أن الغلام لم يتهذب في الزمن الماضي وأنه بقي كذلك إلى زمن التكلم Als كايكنا دا naar كولوم eerste zin van de eerste kolom, dan begrijpen we dat de jongen in het verleden niet beleefd is geweest en dat hij niet beleefd is gebleven tot het moment van het praten. Van, op het moment dat deze zin wordt gezegd. wordt gesproken. وأن المثال الثاني يدل على أن الرسول لم يعد في الزمن الماضي وأنه استمر كذلك إلى زمن التكلم. En in de tweede zin begrijpen we dat de boodschapper niet is teruggekomen in de verleden tijd en ook nog niet is gekomen tot het moment dat de zin gesproken wordt. وهذا يقال في المثالين الأخيرين En datzelfde geldt voor de overige twee voorbeelden in de rechterkolom. فهذه الأمثلة الأربعة إذن تفيد نفي الأفعال المضارعة الأربعة التي اشتملت عليها دس ضط دون ضط بخريب أو ديز فير فور بيلد بخريب أو ديز فير فور بيلد ضط د الأفعال المضارعة دي فيرك فورد أنت كنت فورد أنت كنت فورد دي المضارعة دي إن ديز زينة فور كومن وتفيد أن هذا النفي مستمر إلى زمن التكلم en dat deze ontkenning doorgaat, het is nog steeds ontkend, tot het moment dat ze uitgesproken wordt. وتفيد أن هذا النفي مستمر إلى زمن التكلم وإذا نظرنا إلى أواخر هذه الأفعال المضارعة الأربعة وجدناها مجزومة. En als we kijken naar de laatste letter van deze أفعال مضارعة dan zien we dat ze مجزوم zijn. فأي لفظ في الأمثلة المذكورة أفاد هذا النفي وسبب هذا الجزم. Wat is dan de oorzaak dat deze af'aal ontkent, ont, ontkennen uh, aanduiden en wat is de oorzaak dat ze majzoom worden. ذلك اللفظ هو لما. Dat is لما. Het woord لما وعلى هذا فلما تشبه لم في المعنى والعمل dus لما dat lijkt op lem die we gehad hebben in zowel de betekenis als als wat ze doet namelijk het veroorzaken van een fi'al mudara dat die majzoom wordt. غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم. Het verschil tussen lem en lemma is dat lem duidt op een ontkenning in de verleden tijd. Maar lemme duidt op een ontkenning in de verleden tijd, maar ook tot het moment dat de zin wordt gesproken. Dus de ontkenning loopt door. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا المتكلم في المثال الأول يأمر المخاطب باجتناب المزاح الكثير. نصف كايكن هذا تفيد خروب تفيد كولوم. دان زين ذا ضد دي برات die deze zinnen uitspreekt, die geeft een bevel aan degene tegen wie hij praat. Eh, eh, als we kijken naar het eerste voorbeeld, لتجتنب كثرة المزاح uh, degene tegen wie hij praat, om het vermijden van het uh, overdrijven in grappen maken. ووجدناه في المثال الثاني يأمر عليا بفتح النافذة. En in het tweede voorbeeld, ja het is inderdaad drukfout. Het moet لتجتنب zijn. In een tweede voorbeeld, namelijk 6, voorbeeld 6, dan zien we dat degene die praat, die bevelt Ali om het raam te openen. Jazallahu al-jamia. وكذلك نجده في المثالين الأخيرين آمرا بالإتقان والتوقير En we zien ook in de overige voorbeelden dat degene die praat, die beveelt om het werk goed te doen en in het laatste voorbeeld om uh, respect te tonen van de jonge, van de jongere uh, persoon tegenover uh, de oude persoon. الأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأخيرة قد صارت مفيدة للأمر. Dus de uh, vier voorbeelden in de, in de linker kolom, die duiden op een bevel eigenlijk, een gebiedende wijs. Amin. Jazallahu al jamia. Wa ida تأملنا awakhiraha wajadnaha جميعا majzuma. En als we kijken naar de laatste letter van de afhaal al-mudari'a, dan zien we dat ze majzum zijn. Fama فما الذي أكسبها al amr. Wat is hetgeen wat deze betekenis heeft gegeven van gebiedende wijs? وما الذي جزم أواخرها؟ En Wat is de oorzaak dat ze majzoom zijn, deze af'al? إذا بحثنا لم نجد ذلك سببا سوى لذلك سببا سوى اللام التي دخلت عليها Als we goed kijken, dan zien we de enige oorzaak is deze lam دي بالفعل المضارع فرفخة ومن أجل ذلك سميت هذه اللام لام الأمر إن ديز اللام إن لتجتنب لي يفتح لي يتقن ليوقر deze lam heet lam al-amr dat jullie dat onthouden lam al-amr dus we zeggen in al-qaida al-tasi'a wal-arba'un in de sterregel nummer 49 من الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لما ولام الأمر والأولى تفيد النفي كلم غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم والثانية تفيد أو تجعل المضارع مفيدا للأمر Dus wat zegt deze sterregel nummer 49? Die zegt dat de gereedschappen die ervoor zorgen dat de fi'al al-mudari' majzoom wordt, dat zijn dus één fi'al mudari' dat zijn lamma, walam الأmr. الأولى تفيد النفي كلام. Dus lemma die duidt op ontkenning, zoals we gezien hebben bij lem. Behalve dat lemma, het verschil tussen lem en lemma, is dat lemma uh, duidt op een ontkenning dat doorloopt tot het moment van het praten. والثانية تجعل المضارع يفيد للأمر. En De tweede, namelijk lam al-amr, dat is, eh, eh, zorgt ervoor dat al-mudari' de betekenis krijgt van al-amr. Van al-amr. Want we hebben gezien dat er drie, drie tijden zijn. Al-madi, al-mudari' en amr. Als je lam voor al-mudari' zet, deze lam die we gezien hebben, lam al-amr, dan eh, wordt al-mudari' omgezet in al-amr In betekenis dan. Dat is dus الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. De gereedschappen die ervoor zorgen dat één fi'al mudari' majzoom wordt. Nu gaan we naar het tweede onderdeel, namelijk al-adawat allati tajzimu fi'alayn. De uh, gereedschappen die ervoor zorgen dat twee af'al mudari' majzoom worden. Uh, uh, de vragen zal ik eventjes aan het eind laten. Um, ik begin met de voorbeelden. Al-amthila. Men yufrit fil akli yatkham. Men yat'ab fi sigarihi yatamatta' fi kibarihi. Men yajtanib adhan nasi ينجو من أذاهم من يسافر تزدد تجاربه ان تريد خروب ما تدخر من مالك ينفعك ما تضيع من وقتك تندم عليه ما تتلف تغرم ثمنه ما تنفق في الخير تجزى به من يفرط في الأكل يتخم تخين دي te ايت eet dik worden. Men yet'ab fi sigarihi yetamatta fi kibarihi. Degene die uh, moeite doet in zijn jonge leeftijd, die zal genieten in zijn oude dag. Men yajtanib adhan nas yanju min adahum. Degene die de, het kwade van de mensen vermijdt, die zal ontkomen aan hun kwaad. Men yusafir Yazdad tajaribuh. Of tazdad tajaribuh. Degene die reist, die zal, uh, of zijn ervaringen, zijn, uh, ja, zijn ervaring zal groot worden. En de tweede groep, matat dakhir min malika yanfa'ka. Wat je paart aan geld, dat zal je van nut zijn. Ma tudayya min waqtika tandam alayh. Wat je verspilt aan je tijd, dat, daar zal je spijt van krijgen. Ma tutlif tagram Wat je kwijtraakt, daar zul je voor boeten Voor de prijs daarvan. Ma tunfiq fi al tujza bihi. Wat je uitgeeft in het goede, daar zul je voor beloond worden. Tayyib al-an al Uitleg. تقدم لنا في الجزء الأول أن إن تجزم فعلين مضارعين. We hebben gezien in het eerste deel van de Nahul Wadih dat in, als jullie het nog weten, in die uh, zorgt ervoor dat twee af'al mudari'a majzoom worden. Zoals we gezien hebben, bijvoorbeeld in, uh, even kijken, als ik het terug kan vinden, nasb, en dan hebben we al jizm, jizm, uh, een van de voorbeelden die we gehad hebben. Uh, in yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Als je broer reist, dan zal jij met hem reizen. Hè? إن hier maakt twee أفعال مضارعة مجزوم يترتب حصول أولهما على حصول الثاني Dus het eerste, eerste fi'al mudari' als die plaatsvindt, dan heeft dat als gevolg dat de tweede ook plaatsvindt. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول. We hebben gezien dus in, dat is الشرطية. De ene is een voorwaarde voor een ander. En nu gaan we de rest van deze gereedschappen doornemen die ervoor zorgen dat twee fi'al mudari' majzoom worden. كل مثال من الأمثلة الأربعة الأولى السابقة يشتمل على فعلين مضارعين. Uh, maar broeder 77, je had een vraag gesteld. Even kijken. Eh, ga je niet wachten totdat je die vraag beantwoord krijgt. <laughs> Of wil je, ik ben zo klaar inshallah en dan zal ik je daar antwoord op geven. Nou, hoewel, nog misschien 10 minuten, weet je wel, ja. Dus nog 10 minuten of, ja, ik zal mijn best doen om het niet te lang te, zijn, nog een staken. Dat mag wel, maar <laughs> wie, gaat luisteren? um, <clears throat> zal ik nu even doorgaan? Ik ga eventjes een uh, slokje water. Uh, ik ga mijn best doen om het even snel te, te, te houden. Kort te houden. Um, <clears throat> als we kijken naar de eerste groep voorbeelden dan zien we uh, dat er twee af'al mudari'a in zitten. إذا نظرنا إليهما من جهة اللفظ وجدناهما مجزومين. Als we kijken naar uh, de laatste letter van deze uh, werkwoorden dat erin komen, fi'al mudari', dan zien we dat ze مجزوم zijn. وإذا نظرنا إليهما من جهة المعنى وجدنا أن حصول أولهما شرط في حصول الثاني. En als we kijken naar de betekenis van deze zinnen, dan zien we dat de eerste werkwoord is een voorwaarde voor het plaatsvinden van de tweede, voor de tweede. أو أن حصول الثاني جزاء لوقوع الأول of we kunnen zeggen dat het tweede fi'al mudari' is een gevolg van het eerste fi'al mudari' فالمثال الأول يفيد أن الإفراط في الأكل شرط في حصول التخمة أو التخمة أو التخمة جزاء الإفراط في الأكل Alaikum salam wa barakatuh. Dus wat zien we hier? Dat bijvoorbeeld in het uh, eerste voorbeeld van de tweede groep, dat, uh, nee, uh, in de eerste groep zijn we nog, in de eerste groep, dan zien we dat de, het veel eten is een oorzaak voor het dik worden. Of het dik worden is een gevolg van te veel eten. ومن أجل ذلك يسمى الفعل الأول فعل الشرط en daarom noemt men de eerste فعل فعل الشرط de فعل van الشرط الشرط dat is uh, uh, voorwaarde ويسمى الثاني جوابه وجزاءه in de tweede فعل tweede فعل مضارع die wordt zijn antwoord of zijn gevolg جزاء وهنا نتساءل ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل مثال en nu vragen we ons af wat is hetgeen wat ervoor heeft gezorgd dat deze twee af'al mudari'a majzoom worden uh, dik of misselijk nee het is dik tuchma dat is dik نعم وما الذي أفاد ترتب ثانيهما على أولهما en wat, wat heeft ervoor gezorgd dat de tweede is het gevolg van de eerste إن إذا اختبرنا الأمثلة واحدا واحدا لم نجد سببا سوى دخول من فهي التي جزمت Als we gaan onderzoeken voorbeeld voor voorbeeld dan zien we geen oorzaak behalve die men die ervoor staat الميم أن النون من وهي التي أفادت الشرط ولذلك سميت أداة شرط جازمة أن دي هيفت أوكي فوق الزرخ دات ديزة بتكنيس آه، ناملك خفولخ أورزاك خفولخ هيفت تفيخ خبراخت أن دارم هيتت من الشرطية أداة شرط دي اسم خريتشخب فان شرط أفتفال فورواردة وإذا فحصنا عما تدل عليه كلمة من في كل مثال من الأمثلة التي عندنا en als we gaan onderzoeken uh, waar, uh, uh, op, op wat duidt deze gereedschap men, dan zien we dat het duidt op iets, op een, een persoon die verstand heeft. Op iets wat verstand heeft. وكذلك في كل مثال يأتي فيه وجدنا لا تدل إلا عن العاقل. Dus men gebruiken we alleen als het gaat om iemand die verstand heeft. Wie gaat te veel eten? Dat is een persoon die verstand heeft. Wie gaat moe worden of moeite doen in uh, de jonge, jongere leeftijd? Dat is een persoon die verstand heeft enzovoort. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا كل مثال فيها مشتملا أيضا على فعلين مضارعين مجزومين نصف خنكايك نادة تفي دخروب دان زينف دار أوك تفي أفعال مضارعة إن فور كومة دي مجزوم زين حصول أولهما شرط في حصول ثانيهما على نحو ما تقدم and is uh, فعل is in forward is the oorzaak and the tweede is the het حصول أولهما شرط في حصول ثانيهما على نحو ما تقدم وإذا تساءلنا هنا أيضا ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل مثال إن أصبح هير أوك دفراخ أنس دفراخة خانستيلا wat heeft ervoor gezorgd dat er twee fi'al-modari'a majzoom worden? وَمَنْ الَّذِي أفاد الشَّرْطِ En wat heeft uh, de betekenis gegeven van gevolg en oorzaak? لم نجد سببا سوى دخول ما فهي إذا كمن تجزم مضارعين وتفيد الشرط غير أنها تدل دائما على غير العاقل dan zien we, dan vinden we, als we dat gaan onderzoeken, dat ma hè, is degene die ervoor heeft gezorgd dat de af'al mudari'a beide uh, zijn majzoom geworden. En heeft ervoor gezorgd dat die betekenis van gevolg en oorzaak uh, is. En ook duidt het op iets wat geen verstand heeft, in tegenstelling tot men. Hè? Dus als je kijkt naar de eerste, eh, vijfde voorbeeld dan, dan zien we het dakhir min malika yanfa'ka. Dus wat wordt hier gespaard? Dat is geld. Geld heeft geen verstand. Ma dya min waqtika. Wat wordt hier verspild? Dat is tijd. En tijd heeft geen verstand enzovoort. هذا وهناك أدوات أخرى تعمل هذا العمل وتفيد الشرط وإليك بيانها وإجمال معانيها. En er zijn natuurlijk ook andere uh, gereedschap die hetzelfde werk doen als men en ma. Precies, men verstand en ma geen verstand. En welke zijn dat? Dat zijn idma, wahia ka'in tufidu shart. Idma, dat is dus een nieuw gereedschap. ومثالها إذ ما تفعل شرا تندم dus إذ betekent dat als je iets slechts doet dan ga je, krijg je spijt ook hier zien we uh, oorzaak en gevolg dat is hetzelfde als in en een ander voorbeeld, mahma. Mahma is ook een woord die ervoor zorgt dat de fi'al met de zon wordt. Beide, dus twee fialmodaria met de zon worden. En die gebruiken we ook voor iets wat geen verstand heeft. Mahma. Zoals, mahma tunfiq fil khairi yukhlifhu Allah. Dus eh, alles wat je uitgeeft in het goede, Allah Ta'ala zal het vervangen. Meta wa zaman. En meta ook. Die gebruiken we voor de tijd. Voorbeeld, meta eh, yusafir achi usafir ma'ahu. Zodra of wanneer mijn broer reist, ga ik ook met hem reizen. Dat is ook oorzaak, gevolg. Ayyana. Ayyana wa hiya Ook, dat is ook voor de tijd. Dat betekent zodra. Ayyana tunadi ajibka. Dus ujibka. Zodra je roept, zal ik je... Uh, ja. hoe noem je dat? gehoor geven. Zal ik gehoor geven. Eina, wahia lil makan. Eina, ook twee, wordt gezorgd dat er twee fi'al mudari'a majzoom worden. Wa misaliha, misaluha, eina tadhab ashabka. Dus waar je ook gaat, zal ik ook meegaan. Anna, dat, is, dat heeft te maken met de makan, met de plaats. Uh, voorbeeld, wa misaluha, anna yanzil zul ilmi Yukram, dat wil zeggen, waar dan ook komt degene met kennis, die zal, eh, de mensen zullen hem eh, gastvrij zijn. Eh, Haythuma, uh, en die duidt ook op plaats. voorbeeld, Haythuma yenzil mataron yenmuzzara. Waar regen valt, daar zal oogst groeien. Keifema en dat heeft te maken met een toestand. Bijvoorbeeld, كيفما تعامل sadiqaka Hoe je ook je vriend behandelt, die zal jou op dezelfde manier behandelen. Dus jullie zien hier bij allemaal twee fi'al modaria worden majzoom. De fi'al modaria die de oorzaak is en fi'al modaria die het gevolg is. En als laatste أي وهي تصلح ma'ani al-mutaqaddima. In deze gereedschap ayyu die wordt gebruikt voor alle uh, voor alles wat we genoemd hebben, namelijk de tijd, de plaats uh, en voor al-aqil en voor al-ghayr al-aqil. ومثالها أي بستان تدخل تبتهج welke uh, ja, tuin je binnengaat, die zal je gelukkig laten voelen. En dan komen we als laatste bij Al-Qaeda Al-Khamsoen, dus uh, terreg nummer 50. الأدوات التي تجزم فعلين إثنتا عشرة أداة إن وإذ ما وهما حرفان ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي وجميعها أسماء dus de gereedschappen die ervoor zorgen dat twee fi'al mudari' majzoom worden dat zijn 12, namelijk in, wa iz ma, en dat zijn twee eigenlijk horof, iz ma, wa men, wa ma, wa mehma, wa meta, wa ayana, wa wa eina, anna, wa haithuma, wa keifema, wa ayu. en dat zijn allemaal asma dat zijn allemaal ism geen horof geen afhaal maar asma nou ik hoop dat jullie het hebben kunnen verdragen en dat jullie het een beetje kunnen snappen wat de bedoeling is. En zijn er vragen daarover? Ik ga eerst even behandelen de vraag van broeder Sebastian. Die stelde de vraag van, het is dus ammer, maar dan tegen iemand die niet wordt aangesproken. En dan heb je het over, eh, dan had je het over lam, lam al-amr. Eh, nee, je kan ook het tegen iemand die aanwezig is. Die aangesproken wordt. Want kijk maar naar het eerste voorbeeld. kathrat al-mizah. Je praat tegen iemand en je zegt tegen hem. kathrat al-mizah. Je moet het uh, te veel grappen maken, dat moet je vermijden. Maar dan gebruik je al-fi'al al met lam al-amr en dat is bijna hetzelfde als je zegt, Ijtanib kafarat al-mizah. Vermijd het te veel uh, grappen maken. Dus hier kun je eh, alle personen gebruiken. Die aanwezig zijn en die afwezig zijn. Nou, zijn er andere vragen hierover? Want ja, de vorige les, die was ook best wel lang. En ik, had, uh, ik was bang eigenlijk dat jullie het niet zouden begrijpen. Maar nadat ik met jullie de, het huiswerk heb eh, doorgenomen, heb ik begrepen dat jullie toch wel goed begrepen hebben. Dus hetzelfde hoop ik ook voor dit hoofdstuk. Dat jullie, zeg maar, als, jullie, eh, als we het huiswerk gaan maken, en hopelijk maken jullie het natuurlijk eerst eh, thuis, hè, het is huiswerk, en daarna komen jullie om het te bespreken. Uh, zuster Umm Sousan heeft een vraag. Faddali. <laughs> Eh, u zegt bijna hetzelfde. Wat is dan het verschil? Bijna hetzelfde met wat? Al-amr. Bedoelt u al-amr? Of wat is hetzelfde? Al-amr, ja. Eh, eh, het verschil is, is dat je hier, want in een amr heb je het alleen tegen iemand tegen wie je spreekt. Maar lem al-amr, die kan je ook gebruiken voor iemand die, die er niet is. Zoals staat in voorbeeld uh, eh, wat was het? Eh, Lieftah Aliun. Lieftah Aliun an-nafila. Laat Ali de, eh, het raam openen. Kijk, je hebt het over iemand en niet tegen iemand. Ja. <laughs> nou, maakt het uit of je fi'al amr of al bodaria met lam amr gebruikt of is het effect hetzelfde? Het effect is hetzelfde, alleen met lam al amr is het, wordt het uitgebreid met andere persoonsvormen. Je kent het voor ook mensen die niet aanwezig zijn. Terwijl al-amr is beperkt tot degene die je, tegen wie het hebt. Maar de betekenis is hetzelfde. Hoewel al-amr eigenlijk die kan verschillende, verschillende betekenissen hebben. Want als je zegt, eh, als iemand een, een zwakke al-amr doet tegen een, een, een, een sterke, dan is het geen bevel. Zoals je zegt bijvoorbeeld in Surat al-Fatiha. Ihdina. Je vraagt Allah Ta'ala om je leiding te geven. Alaikum salam Ihdina. Dus hier kun je niet spreken van een bevel. Maar het is een talab. Het is uh, dua. Hè? Het is dua. Je vraagt. Het is een smeekbede. Maar hier kun je dus niet zeggen. Uh, eh, Litahdina as-sirat al-mustaqim. Dat kun je niet vervangen. Dus eh ja, er zijn toch wel verschillen. Afikum barakallahu Even kijken. Abu al-Khair. Ik heb en ik ben Marokkaan. <laughs> en ik ben Arabisch. Van het begin ben ik hier op het goede adres. Uh, nou ja. We zijn wel vanaf het begin begonnen. Maar nu zijn we inmiddels wat gevorderd. Maar de lessen zijn opgenomen. En eh. de site, inshallah, die zal binnenkort... Uh, online zijn. En dan kun je daar de gemiste lessen beluisteren inshallah ta'ala. طيب خير إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب als er geen vragen meer zijn zijn er nog andere vragen Paul Geer al weg nee, die is nog steeds aanwezig. Uh, is het duidelijk, broeder Abu Al-Khair? We hebben een site, die heet arabische.nl. Alleen op dit moment is het uh, offline. Binnenkort zal het inshallah weer eh, in de lucht zijn. En dan eh, kun je daar oude lessen eh, van downloaden. Salawatullah wa Afikum barakallahu ta'ala. Waikum salawatullah. Jazakum lau khairan voor jullie aandacht. En uh, tot de volgende keer bi'inillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.